wedstrijd gaat beginnen, krijg ik een echt Ajax-gevoel. Dan wordt het warm en koud van binnen bij het eerste schot op doel. We hebben dit jaar veel genoten van alle staaltjes van techniek. in paniek, want dit Ajax is toch uniek. En we zingen. We gaan er steeds flink tegenaan. We gaan ze helpen met z'n allen, door mee naar benen toe te gaan. Waar onze jams weer toe gaan slaan. Ja, met z'n allen. finale. Want Ajax gaat er nu echt voor. We gaan de cup naar Mokum halen. En daarom zingen we in koor. Wordt daar het hele jaar maar door. Nou met z'n allen.